Mariette Krol met het NOS-journaal. De Rohingya's niet. De afgelopen dagen zijn ongeveer 2000 vluchtelingen aan land gekomen in Maleisië, Thailand en Indonesië. Die landen willen nu geen mensen meer opnemen, waardoor er nog veel op zee ronddobberen. Op de Middellandse Zee zijn de afgelopen week bij elkaar 3600 bootvluchtelingen onderschept. Vaak op overvolle en krakkemikkige boten. De meeste kwamen uit Syrië en Eritrea. Volgens de plaatselijke autoriteiten zijn de vluchtelingen meestal redelijk gezond, al hebben sommige van hen malaria. De toestroom van bootvluchtelingen op de Middellandse Zee is de afgelopen weken toegenomen door het gunstige weer.